Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook Amerika gaat tanks leveren aan Oekraïne, dat zeggen Amerikaanse media. Het zou gaan om 31 Abrams tanks. Eerder vandaag besloot ook Duitsland om een paar Leopard 2 tanks die kant op te sturen. En al die tanks zijn super belangrijk voor Oekraïne, vertelt oud-legercommandant Marten Kruijf. Het tanks zijn zowel jouw laatste man in de voelelftal als je spits. dus in de verdediging heb je tanks nodig om andere tanks te kunnen uitschakelen. En je hebt tanks nodig in de spits, in offensief, om het gewoon het gevecht te kunnen winnen. Ja, als je meer wilt weten over waarom Oekraïne zo graag die tanks wil hebben... luister dan naar onze podcast Lang Verhaal Kort. Er wordt weer onderzoek gedaan naar de MH17 vliegramp. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat kijken of Rusland er iets mee te maken heeft... zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Het is de eerste beslissing in deze zaak, in de eerste internationale zaak... waarin niet het gaat om uitvoerders van, eh, van deze kwestie, de mannen die de boek raket hebben afgevuurd, maar om de rol van Rusland, van Moskou. En dat betekent dat nabestaanden heel opgelucht zullen zijn... en dat er nu een procedure gaat volgen die op zichzelf weer jaren kan duren. Rusland heeft geprobeerd dit onderzoek tegen te houden. Ze zeggen dat ze niets te maken hebben met die vliegramp. En kijk even naar beneden. Nee, niet naar de grond, maar naar je benen. Grote kans dat je vandaag een spijkerbroek draagt. Dat is het eh, favoriete kledingstuk in Nederland. En hij is vandaag jarig 150 jaar geworden. Suzanne Schouwerman, NOS modejournalist, weet waarom die spijkerbroek al die jaren heeft overleefd. Ze kunnen tegen een stootje en je kunt er in dagelijks leven toch vrijwel alles mee doen. Maar anderzijds is een spijkerbroek ook gewoon heel goed te combineren. Jeans en een wit t-shirt, dat is een ijzersterke combinatie die altijd kan. Dat is mega populair geworden eh, in de jaren 50 door eh, James Dean in de film Rebel Without a Cause. De spijkerbroek evolueerde van mens pants voor de harde werker in de mijnen naar een broek voor iedereen. En kan een leven lang meegaan, zeggen ze. Maar hoe dan? De truc is om je jeans eh, zo min mogelijk te wassen. Dan dan blijft de kleur en ook het model van je spijkerbroek het mooist. Gooi hem dus zo min mogelijk in de wasmachine. Dankjewel Suzanne. Het weer nog. In de loop van de avond trekken er buien over. In het zuidoosten is er kans op sneeuw of ijzel. Morgen bewolkt af en toe een bui, maar ook af en toe zon en temperaturen tussen de 4 en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Je hebt daar een half uur vertraging, want er is een ongeluk gebeurd op de A10. Daar staat ook file voor knooppunt Koenplein. Daar heb je een kwartiertijdverlies. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ben je 10 minuten langer onderweg...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 van de verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht. De politie viel een nabijgelegen woning binnen... maar de 49-jarige verdachte werd daar niet aangetroffen. In Duitsland zijn bij een steekpartij in een trein twee mensen omgekomen en zeker vijf mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de dader is opgepakt. En het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat zich buigen over de rol van Rusland bij het neerschieten van vlucht MH17 in 2014. Nederland had het Hof hierom gevraagd.